uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Dat rapport kwam gisteren naar buiten. Hamer is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar blijft onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het wangedrag bij productiemaatschappij ITV. In het onderzoek staan meerdere meldingen van ongepast gedrag... maar leidinggevenden lijken daar niets mee te hebben gedaan... ITV heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De brand brak uit tijdens de tocht van de havenstad Sambawanga naar de stad Jolo. Nadat de brand uitbrak, sprong een aantal mensen uit paniek van de veerboot. Veel van hen konden door de kustwacht, marine en vissers uit het water worden gered, maar een aantal verdronk. Zeven mensen worden nog vermist. Leden van JA21 willen meer democratie in de partij, dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook twee van de drie Kamerleden hebben een handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen... en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een manifest komen, zodat duidelijker wordt waar de partij voor staat. Half april houdt jaar 21 een ledenvergadering. Mexico gaat zeker acht mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij de fatale brand in Ciudad Juarez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Volgens de autoriteiten is er duidelijk sprake van een zware misdaad. Bewakers zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. Er is nog niemand opgepakt, maar volgens de Mexicaanse justitie zal dat niet lang meer duren.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 You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or simmer down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I, and it ain't us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.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 Once again, I found my stride. Number one dreamer, all around the world, felt my vibe. But I did what I did from the time I could walk to the time I could talk. I did what I did, and I know the taste of humble pie.